LTO zou het liefst willen dat de maatregelen voor het hele land gaan gelden. Omdat het bedrijf mogelijk besmet is geraakt door trekvogels. Als dat zo is, dan loopt volgens LTO heel Nederland gevaar. Maar omdat een landelijk verbod niet haalbaar is, wil de brancheorganisatie een zone van 5 kilometer rond het besmette bedrijf. Eind volgende week wordt duidelijk wie oud-minister Opstelten gaat opvolgen op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. In het geruchtencircuit worden al wel een paar namen genoemd, zoals Jan Kees Wiebenga. Hij is lid van de Raad van State en zat in de Tweede Kamer. Een andere optie is het doorschuiven van minister Kamp van Economische Zaken naar Veiligheid en Justitie. Ook Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff wordt genoemd. In Tanzania zijn meer dan 200 medicijnmannen en andere traditionele genezers opgepakt in verband met het grootschalige geweld tegen albino's. Steeds vaker worden albino's in Tanzania, in buurlands Malawi, aangevallen en verminkt of vermoord. Bijgelovige Afrikanen zijn ervan overtuigd dat de lichaamsdelen van albino's geluk en rijkdom brengen. De Mexicaanse regering heeft 14 miljoen dollar betaald om het scenario te wijzigen van de nieuwe James Bond film Spectre. Daarmee zijn enkele aspecten die een negatief beeld van Mexico zouden geven uit de film verdwenen. Zo is een moordenaar in Mexico-stad in de film geen Mexicaan en is zijn doelwit niet de burgemeester, maar een buitenlandse diplomaat. Het weer vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Zeer lokaal kan mist ontstaan. Morgen overdag wolkenvelden, maar vooral in het zuiden ook zon. En bij een toenemende oostenwind wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat nog file op de A2 Utrecht en Bos bij Knopendel 3 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knopend Nieuwe Meer 7. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Amstelveen en Knopend Battenverdorp 3 kilometer. De andere kant op bij Amstelveen 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 staat het ook vast voor Knopend Amstel. Daar staat 3 kilometer en de andere kant op ook 3 kilometer. De A20 dan Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3.